7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In de stad Bayonne in Frans-Baskeland heeft een hoogbejaarde man vanmiddag op een moskee geschoten. Twee mannen van 78 en 79 raakten zwaar gewond. Ze zouden hem hebben gestoord toen hij probeerde de deur van de moskee in brand te zetten. De schutter is opgepakt. Volgens de Franse politie heeft de 84-jarige man banden met de rechtspopulistische partij van Marine Le Pen. De schutter was vier jaar geleden een lokale kandidaat voor die partij, maar werd niet gekozen. Voor de vierde dag op rij zijn er massale anti-regeringsprotesten in Irak. Duizenden studenten en scholieren zijn de straat op gegaan in diverse steden. In de hoofdstad Bagdad vielen twee doden bij botsingen met ordentroepen. Meer dan 100 mensen raakten gewond. De betogers zijn met name boos over de corruptie... en de slechte economische situatie in het land. Bij de acties tegen illegale sigaretten vandaag van de Fiat en de douane... zijn 18 mensen opgepakt. Er zijn invallen gedaan in bedrijfspanden en woningen in Limburg... In Stamprooi, op de grens met België, is een sigarettenfabriek gevonden. Ook in het buitenland waren invallen. Volgens de Fiat hebben de verdachten meer dan 600.000 kilo tabak illegaal verhandeld. Daardoor liep de Nederlandse staat bijna 70 miljoen euro aan accijns mis. En MDMA, de grondstof van ecstasy, wordt binnenkort ook gebruikt als medicijn. Dat meldt het Parool. Acht oorlogsveteranen die lijden aan PTSS... worden er op korte termijn in een GGZ-instelling in Oegstgeest mee behandeld. Ze lijden aan herbelevingen van levensbedreigende situaties... Therapie in combinatie met MDMA zorgt ervoor dat patiënten met posttraumatische stress gemakkelijker bij opgesloten gevoelens kunnen komen. En uit onderzoek blijkt dat 83% volledig herstelt. Het weer nog, vanavond opklaringen, al blijft het in het noorden kans op een bui. Vannacht koelt het in het binnenland af tot rond het vriespunt. Morgen dan vrij zonnig en bijna overal droog bij een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De files in de regio nemen snel af. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Naarden nog wel 9 kilometer vanaf Diemen. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Bad 10 minuten oponthoud. En op de N230 Maarse utrecht bij Maarsendorp dorp ook 10 minuten vertraging.